Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij drie verschillende woningen zijn vannacht explosies geweest. In Rotterdam gebeurde dat bij een portiekflat in de wijk Spangen. Een paar uur later ging er een explosief af bij een huis in Vreewijk... in het zuiden van de stad. Daarbij ontstond volgens de politie veel rook. Een aantal mensen is uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel. Een derde explosief ging vannacht af in Amersfoort. Niemand is gewond geraakt, maar de schade is aanzienlijk, zegt de politie. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika heeft zijn excuses aangeboden... voor een opmerking over wapenlevering. De ambassadeur zei eerder dat een Russisch schip wapens heeft opgehaald in Zuid-Afrika. De ambassadeur beschuldigt het land van wapenverkoop aan Rusland... maar leverde vervolgens geen bewijs. Na een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken... biedt de Amerikaanse ambassadeur excuses aan bij gevechten in Nagorno-Karabakh zijn twee militairen omgekomen. Een Armenier en een militair uit Azerbeidzjan. De ministeries van Defensie van de landen zeggen dat ze allebei uit zelfverdediging handelden... en dat de andere partij het vuur opende. Het is al enkele dagen onrustig in de grensregio. Morgen ontmoeten de leiders van Armenië en Azerbeidzjan elkaar in Brussel... om te praten over het conflict dat al meer dan 30 jaar duurt. Oppositiepartijen in Polen eisen het aftreden van de minister van Defensie. Aanleiding is een Russische raket die in december is neergekomen... bij een bos in Bydgoszcz, in het noorden van het land. Oekraïne informeerde de Poolse autoriteiten over de raket... maar na die melding werd weinig actie ondernomen. Het incident is sindsdien stilgehouden. Volgens de minister van Defensie heeft een commandant zijn taken niet goed uitgevoerd. De Poolse oppositie neemt geen genoegen met die uitleg. Het weer, de dag begint zonnig, later wat bewolking met in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 18 tot 22 graden.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 infatuation is so different now. I can't get by if we're not together. Ooh, can't you see? Girl, I want you now forever. Close to the it. 6.9. true And I know your love is here for me Another mystery, baby I know it's clear for you came.